worden in de Tweede Kamer de doden herdacht die in Nederlands-Indië zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog. Die monument in Den Haag op de eigenlijke dag van de Japanse capitulatie. En dan het weer. Vanochtend opklaringen, vanmiddag meer bewolking, kans op een bui, maar ook af en toe wat zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Show. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn voor vandaag flitsers aangekondigd langs de A12 Utrecht-Arnhem tussen Driebergen en Veenendaal. En de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Tiel en Knopend Valburg.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 In Londen en andere Engelse steden waren ook vannacht veel meer agenten dan normaal op de been. De politie wil kosten wat het kost voorkomen dat uitgaansgeweld uitmondt in nieuwe rellen. In de Noord-Ierse stad Londonderry is tot gevechten gekomen tussen katholieke ruilschoppers en de politie. Traditiegetrouw wilden de katholieken een historische mars van de protestanten verstoren. Toen de katholieken met molotov cocktails gingen gooien, greep de politie in. Voorafgaand aan een concert in de Amerikaanse stad Indianapolis is het podium ingestort. Daarbij zijn zeker drie doden gevallen, melden de lokale autoriteiten. Zeker 24 mensen zijn gewond geraakt. Onder het ingestorte podium zouden nog mensen liggen. Het podium is waarschijnlijk omgevallen door de harde wind. Er was storm voorspeld. De Amerikaanse president Obama heeft met de Britse premier Cameron en de Saoedische koning Abdullah telefonisch overlegd over de situatie in Syrië. Ze willen dat president Assad onmiddellijk stopt met het gebruiken van geweld tegen zijn eigen burgers. In verschillende steden in Syrië wordt nog steeds gevochten tussen betogers en militairen. De dader van de Noorse aanslagen Anders Breivik is gisteren teruggekeerd op het eiland Utøya voor een reconstructie. Hij werd onder zware politiebewaking aan een touw over het eiland geleid en verhoord, meldt de Noorse krant VG. De Noorse politie zegt vanmiddag meer details te geven over de reconstructie. Vanochtend worden in de Tweede Kamer de doden herdacht die in Nederlands-Indië zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië zaten...